Nitski met het NOS-journaal. ABN AMRO heeft een goed jaar gehad. De handen is van de overheid maakte bijna 950 miljoen euro winst. Een jaar eerder kwam de winst uit op bijna 700 miljoen. ABN AMRO moest in 2012 opnieuw afschrijven op Griekse leningen. De bank gaat ervan uit dat een groot deel van de leningen die nu nog op de balans staan niet wordt terugbetaald. ABN-topman Gerrit Salm is tevreden met de resultaten. Bij rellen in Bangladesh zijn ruim 40 mensen om het leven gekomen. Er zijn honderden gewonden. De rellen braken uit nadat een moslimleider gisteren ter dood werd veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Die werden gepleegd tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Na de veroordeling gingen woedende aanhangers van de moslimleider de straat op en raakten zo slaags met de politie. Het is het Amerikaanse congres en het Witte Huis niet gelukt om voor vandaag een akkoord te bereiken over de verlaging van de staatsschuld. En daarmee gaat automatisch een vergaand bezuinigingspakket in met een omvang van 85 miljard dollar. Eind vorig jaar wisten republikeinen en democraten een fiscal cliff op het laatste moment te vermijden. Maar de partijen staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Vandaag praat president Obama verder met vertegenwoordigers van beide partijen. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben de EHBO-app van het Rode Kruis op hun mobiele telefoon. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat 15% de app ook echt heeft gebruikt in een noodsituatie. De applicatie werd anderhalf jaar geleden geïntroduceerd. De meeste mensen hebben hem gebruikt bij een blessure en snij, schaaf of brandwonden. Volgens het Rode Kruis hebben 50 mensen de app gebruikt bij hulpverlening na een hartstilstand. Het weer, in het zuiden van het land eerst wat motregen.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 terug bij het tweede uur van CFM Jazz. U luisterden naar Earl Claff met het album Fingerpainting uit 1977... en het nummer wat ik draaide was Keep Your Eye on the Sparrow. Misschien heeft u het ook wel herkend, want het was namelijk het thema van de tv-serie Barretta... uit ehm, de periode 1975-1978... We gaan de film- en tv-muziek een klein beetje verlaten... en we gaan eh, weer terug in de tijd met eh, de Dizzy Gillespie Big Band... Een nummer van eind jaren uh, eh, 40, Roundabout Midnight. And now, ladies and gentlemen, we would like to play a number that was composed by one of my uh, best friends and contemporaries, Thelonious Monk, and it's Roundabout Midnight. heeft geluisterd naar Dizzy Gillespie. Ehm, en na Roundabout Midnight ben ik verder gegaan met Minor Walk... van het album 1946-1949, de Small Group Sessions. Een album met vooral Cubaanse invloeden... en op trompet hoorde u onder andere Kenny Dorham. We gaan verder eh, met Count Basie van het album 88 Basie Street eh, Bluesville... and tell me what's wrong with me. Will somebody have mercy? Tell me what is wrong with me. Sometimes I don't bandit. What these women do to me. Let me tell you when I think about how they do me. Tears fall down like rain. Lord have mercy. rain And when I think I've got them chained down They start acting up all over again Tell me in my hand baby. Please tell me what's wrong with me. I've been wandering around trying to figure out what in the world are these women trying to do to me. don't have too many. I'm standing here I'm will a matchbox hold my clothes? Oh, oh, I've got a long way to get there. I've got a short time to go misery heeft geluisterd naar Lou Rolls met Somebody Have Mercy... van eh, het verzamelalbum Best of Capital Jazz and Blues. Vorige uitzending heb ik Lou Rolls ook al gedraaid eh, als een verzoekje. Toen kon ik het niet helemaal afmaken vanwege de tijd. Dus vandaag nog een keer uh, een herkansing voor Lou Rolls met een heel ander nummer, maar net zo goed. We gaan verder met Ella Fitzgerald van het album Basin Street Blues. En u hoort Basin Street waarin zij samen met een al onbekende eh, Louis Armstrong optreedt. got a plan. It's drawing me in magnetically. You haven't got forever, but I got heeft geluisterd naar Caro Emerald met Just One Dance... van het album Deleted Scenes from the Cutting Floor. Caro Emerald komt eh, over twee weken in Haarlem... met een uh, try-out voor eh, haar nieuwe tour. Ehm, er schijnt ook een album aan te komen. Dus ik ben heel erg benieuwd of zij in Haarlem... ook nummers gaat spelen van het nieuwe album. Het is nog, het is nog niet uit het nieuwe album. En ik ben heel gelukkig dat ik er ook heen kan gaan... Eh, Haarlem is al uitverkocht, maar wees getroost... als u heel graag Caro Emerald wil, eh, wil zien... dan kunt u bijvoorbeeld ook op 11 maart in de Royal Albert Hall in Londen terecht... waar eh, nog kaarten voor te krijgen zijn. Haar liveshows zijn, schijnen fantastisch te zijn... dus ik ben razend benieuwd om dat zelf ook een keer mee te maken. Ehm, we gaan verder met ehm, Henry Mancini weer. We hebben eerder al een nummer gedraaid van de, Peter Gunn... Ik heb eh, nog een nummer van een, eh, van een album dat heet The Jazz Sound of Peter Gunn. Dus de nummers die voor de tv-serie destijds zijn gemaakt, daar is een, eh, zijn ook jazzvarianten van gemaakt. ik ga een nummer draaien dat heet Goofing at the Coffee House. En het komt van het album The Jazz Sound of Peter Gunn uit 1959. a little sanctified number. Which is based off of a Catholic chant and has that good Pentecostal feeling to it and has been flavored with a Baptist beat but fitting only for a Methodist church. But anyway, we'd like to play this holy number, which features our bassist, Cleveland Eden. And the name of this great composition is Amen. geluisterd naar Donald Byrd en Pepper Adams in eh, het nummer Amen, opgenomen eh, in de St. George's uh, Jazz Club, St. Louis, Missouri, in 1961. naast Donald Byrd op trompet, Pepper Adams op bariton sax, Herbie Hancock op piano, Cleveland Eaton op bas en Teddy Robinson op drums. We gaan verder met Art Pepper. Art Pepper, een enorme carrière achter de rug. Eh, van 1943 tot 1951 onder andere bij Stan Kenton gespeeld. Begon toen eh, ja, helaas aan de, of misschien ook wel niet, aan de, aan de drugs. Hij heeft een aantal periodes gehad waarin hij eh, afwisselde met muziek en gevangenis. Maar zoals vele artiesten kon hij blijkbaar ook niet ontkomen aan de drugs. Maar hij was nog steeds prachtige muziek gemaakt. En eigenlijk in het tweede deel van zijn carrière Ehm, zo ongeveer vanaf 1977 begon hij als leider in New York. En heeft geweldige muziek gemaakt. Hij heeft onder andere toen drie avonden opgetreden in de Village Vanguard. Daar zijn live-opnames van gemaakt. Ehm, volgens zijn eh, biografie stond hij stijf onder de cocaïne. Maar hij heeft eh, ja, prachtige muziek gemaakt. Ik ga het nummer draaien uit, eh, uit die collectie Blues voor de Heert. luisterde naar een live nummer van Art Pepper, Blues for Heard. We gaan eruit met een ander live nummer. Ehm, helaas zit het er alweer op. Mocht u eh, zin hebben in live muziek... kunt u vanmiddag nog terecht in de Krocht in Zandvoort. Aanstaande vrijdag kunt u terecht in Café Oomstee in de Zeestraat. Ehm, we gaan eruit met het nummer Moning van Art Blakey in de Jazz Messengers. Live opgenomen in eh, 1958 in het Koorhuis in Scheveningen. U hoort onder andere eh, Lee Morgan op trompet, Benny Golson op de sax, Bobby Timmons op piano, Jimmy Merritt op bas en Art Blakey zelf op drums. Het nummer is helaas veel te lang, 15 eh, minuten, om eh, helemaal, helemaal te kunnen draaien.